Zeg kerel, ruik jij ook wat ik ruik? Nou, volgens mij is dat niet alleen een checkie hoor, hé. Hey man, geef me ook eens een huis. Ah, doe nou, je krijgt mij ook een i ik trek Altijd brood van sprietje wiet, midden in de week mijn weekend niet. Wel springt er rond op een grote niets, geeft niet. Wel springt er rond op een grote reet. Tot een uur of tien als hij dan nog leeft. Ken jij zo ons niet? Wat maakt dat je in het weekend ziet? Ik ben Arnie en ik doe ook mee aan dit plaatje. En ik ben Jessica en ik ben alleen maar house. Alleen maar house. Alleen maar house. En ik ben Robert en ik zie niet alleen dubbel, ik hoor het ook. Thank you. Zo ons prikken niet, want maar tot je binnen drinken.